Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. sun. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just some one.